Freddy met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft toestemming om hulpgoederen af te leveren in Jemen. De hulporganisatie heeft een week onderhandeld met de Saoedische coalitie om het land in te mogen. Morgen gaan er twee vliegtuigen van het Rode Kruis naar de hoofdstad Sanaa. één met materieel en één met hulpverleners. Elf dagen geleden begonnen de Saoedische luchtmacht met bombardementen op Jemen... om de opmars van de Houthi-rebellen te stuiten. De Saoedi's beheersen nu het luchtruim en de havens van Jemen. Vannacht hebben de Houthi-rebellen nog ruim Honderd leden van de moslimbroederschap in de gevangenis gezet. Die partij heeft haar steun uitgesproken voor de bombardementen van de Saoedische coalitie op Jemen. In de buurt van de zuidelijke havenstad Aden wordt nog steeds fel gevochten. De hoogste Afghaanse Taliban-leider Mullah Omar is geboren in 1960 en hij heeft zich in 1979 aangesloten bij de jihadisten toen de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel. Dat staat althans op de website van de Afghaanse Taliban in een biografie van de leider, die overigens een teruggetrokken bestaan leidt. Analisten vermoeden dat de Taliban die gegevens erop hebben gezet in reactie op de groeiende populariteit van IS in Afghanistan. In de biografie worden ook zaken gemeld als Omar Omars favoriete wapen en zijn subtiele gevoel voor humor. De Amerikaanse regering heeft 10 miljoen dollar op het hoofd van Mullah Omar gezet... toen hij na de aanslagen van 11 september de kant van Osama Bin Laden koos. Een militair die om is gekomen tijdens de slag bij Waterloo is geïdentificeerd, 200 jaar na zijn dood. De Sunday Times meldt dat het volgens onderzoekers een Duitse soldaat is. Zijn skelet werd in 2012 bij toeval gevonden bij werkzaamheden aan een parkeerplaats. De man was in 1815 geraakt door een musketkogel. Die werd teruggevonden tussen zijn ribben. Het weer. Eerst vrij helder en temperatuur rond het vriespunt. Vannacht weer meer wolken en lokaal lichte regen. Morgen eerst wolken en behoorlijk nat. Later droog, soms zon en 9 graden.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 Zijn cd heet Infinito. En ja, dat is eigenlijk hele bijzondere muziek. Ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. Nummer 3 op de playlist, een, eh, een, dame, Amy heet ze. En zij heeft eh, twee singles aangeleverd. I Had A Dream, zo was het. Nou, even wachten met de dromen. We gaan eerst even luisteren naar Peaceful Radio Show 1070. Veel luisterplezier. where the cold wind blows, or in the sun, laughing, having fun with all the people that she knows. And if the situation should keep us separated, you know the world won't fall apart, and you will free the caught inside your heart. Can you hear her? Oh, she cries so loud, casts a wild note over water and cloud. That's the way it's gonna be, little darling. We'll be riding on the horses, yeah. Way up in the sky, little darling if you fall, pick you up, pick you up. até contra o vento, vou por mar sem me lembrar do mal. É maior esta esperança quando há temporal. As vidas são marés e as marés são luas que iluminam ou tudo escurece em volta de nós. Bem mais longe as estrelas são sinais que nos guiam e nos pedem para sermos na terra a sua própria voz deste barco que agora vos canto. Sendo canto esta vida de rumos e velas, sendo o vento destino que eu próprio levanto, é no fado que encontro o encanto das futuras palavras mais belas. A palavra é um barco com rumos e velas. a sua própria voz.